Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Toeristen is in Australië vrijgesproken van roekeloos rijgedrag. De 26-jarige Linda Huiskamp werd verdacht van roekeloos rijden met een dodelijk ongeluk tot gevolg. In april kwam daarbij haar medepassagier en vriendin om het leven. Het veroorzaken van een dodelijke aanrijding geldt in West-Australië sinds kort als misdrijf waarop maximaal een gevangenisstraf staat van 10 jaar. De jury verklaarde haar na een proces van een week onschuldig. Tijdens de rechtszaak bleek dat het zicht op het kruispunt slecht is. Linda Huiskamp keert in de loop van volgende week terug naar Nederland. In Dortmund zijn drie kinderen overleden na een brand in hun flat. Twee kinderen van 4 en 12 jaar stierven ter plekke. Een jongen van 10 kon door de Duitse brandweer levend uit de woning worden gehaald, maar overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De brand brak vanochtend vroeg uit in een flat in het centrum van de stad. Het vuur is waarschijnlijk aangestoken. De politie van Dortmund houdt rekening met een gezinsdrama. De PVV is een website begonnen waarop mensen kunnen protesteren tegen Europese politici en ambtenaren die te veel zouden verdienen. Op de website stopdeeuropesezakkenvullers.nl haalt de partij uit naar eurocraten die zich zouden verrijken. De PVV geeft een aantal voorbeelden van Europese commissarissen en ambtenaren die volgens de partij te veel verdienen. Bezoekers kunnen op een knop klikken waarmee ze aangeven dat ze het met het standpunt van de PVV eens zijn. De resultaten worden vlak voor de Europese top van oktober aangeboden aan premier Rutte. In Wenen is de Roemeense pianiste Miaela Urzuleza op 33-jarige leeftijd overleden. Ze werd dood in haar woning aangetroffen. De doodsoorzaak is onbekend. Urzuleza werd op haar 13e ontdekt door de dirigent Claudio Abbado. Deze maand zou de Roemeense 16 concerten in en buiten Europa geven. Onlangs zegde ze om gezondheidsredenen twee concerten in Boekarest af. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, soms ook wat zon. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 24 in Limburg. Dit was het NOS Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Sveen en Hoogmade 4 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A15 Gorkum Rotterdam voor Hardingsveld Riesendam 2 voor Papendrecht 4 kilometer.